Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Lange gevangenisstraffen voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Guillermo B. en Moreno B. gaan voor 30 jaar achter de tralies. Wiersum werd ruim twee jaar geleden voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi. Het OM had levenslang tegen de twee geëist, zegt verslaggever Lidwien Gevers. Het ging hier om een advocaat en de moord wordt daarom ook wel gezien als een aanslag op de rechtsstaat. En de rechtbank lijkt daar wel in mee te gaan, maar zegt de rechtbank... Eh, deze jongens hebben nooit iemand anders van het eh, leven beroofd eerder... En het gaat hier om een enkelvoudige moord. Een moord op één persoon. En dan is eh, levenslang te hoog, vindt de rechtbank. Het is niet duidelijk wie Wiersum heeft doodgeschoten en wie de vluchtauto heeft bestuurd. Maar dat maakt volgens de rechter niet uit. De politie heeft ingegrepen bij een klimaatprotest in Den Haag. Actiegroep Extinction Rebellion bezette daar meerdere wegen in de buurt van de Tweede Kamer. om te voorkomen dat onze eh, wereld naar de kloten gaat. En om te protesteren tegen onze overheid die dat faciliteert en niks doet eigenlijk. Na een tijdje was de politie er klaar mee. Wie niet vrijwillig weggaat, is opgepakt. Vanaf vandaag worden coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen niet meer verplaatst naar een ander ziekenhuis. Het is niet meer nodig om patiënten over het land te verspreiden. Al loopt het totale aantal patiënten de laatste dagen wel weer op. Het zijn er nu bijna weer 500. 138 van hen liggen op de intensive care. En op allerlei plekken in Nederland wappert de regenboogvlag. Het is Coming Out Day. Wereldwijd is er aandacht voor uit de kast komen en andere dingen waarmee LHBTI'ers soms worstelen. Ook in Nunspeet hangt de vlag en dat was wel een momentje. Want een paar jaar geleden wilde de burgemeester de vlag niet hijsen. Hij noemde het gevoelige materie en wilde dat de gemeenteraad er eerst over praten. En daar is nu een meerderheid voor het hijsen van de vlag. Jet is daar heel blij mee. Ik denk dat het hele opluchting is. Dat eh, is altijd natuurlijk een twijfelgeval of hij daadwerkelijk gaat hangen met de motie dan. Maar eh, hij hangt er nu eindelijk, dus dat is goed nieuws. En het weer dan nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog, maar vannacht en morgenochtend is het regenachtig. Morgenmiddag ziet het er dan weer beter uit. Soms wat zon en zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 5 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Op de N231 Amsterveen Alfa aan de Rijn bij Kudelstaat 2 kilometer file. Op de N246 Beverwijk westgrafdijk bij de N244 4 kilometer file.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 Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levens echt. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bent Als ik voor jou woelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan.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 De honden waren sterk vermagerd en sommigen hadden geen drinkwater. En het Openbaar Ministerie heeft twee kanalen op Telegram laten blokkeren. Het Bataafse Nieuws en de Bataafse Republiek. Volgens het OM werden er bedreigingen geuit en complottheorieën over satanische kindermoorden gedeeld. De complotdenkerskanalen hadden zo'n 13.000 leden. Het weer, vanmiddag en vanavond blijft het zo goed als droog. Vannacht trekken er wolken over en volgt er regen. Het koelt af naar zo'n 7 tot 11 graden. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.